Die begint door de lockdown een paar dagen eerder dan gepland en gaat ook langer door te lang, vinden sommige partijen in de Tweede Kamer. Zij denken dat een weekje korter beter zou zijn voor kwetsbare kinderen. Premier Rutte gaat er nog eens naar kijken. Ik wil hier niet de strenge huisvader zijn, want ik wil natuurlijk ja, dat die kinderen weer naar school kunnen. Dus of het ook een week eerder lukt, het zou fantastisch zijn. Eh, dus we gaan er naar kijken. Maar ja, ook, eh, eh, word, niet boos als we zeggen het is echt te onzeker. Het idee achter de extra lange vakantie is dat ouders niet naar hun werk gaan als hun kinderen thuis zitten. Hoe meer mensen thuis blijven, hoe minder kans er is op coronabesmettingen. Er zijn geen fouten gemaakt in de rel rond racistische appjes bij de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, zegt de partij zelf na eigen onderzoek. Volgens de Telegraaf is partijleider Thierry Baudet blij met de uitkomst. Wat hem betreft is de kous hiermee af. Ziggo heeft maatregelen genomen tegen verkopers die de voicemail van YouTuber Rijk Hofman hadden ingesproken, zegt het bedrijf tegen het AD. Ze zeiden onder andere dat ze het jongere broertje van Tim Hofman zouden gaan doodstolken wie is dat eigenlijk, Rijk Hofman? Toets 1 om verder te gaan. Motherfuckers. Hofman is er niet blij mee, zoals je hoort. Ziggo vindt het dus ook niet oké en zegt dat er maatregelen zijn genomen. Een pijnlijk avondje voor Pek Zwolle in de beker. De Eredivisieclub ging met 2-1 onderuit tegen Excelsior. Dat is de keukenkampioen. Dat speelt in de keukenkampioendivisie en is dus uitgeschakeld. PEC-trainer John Stegeman was er goed chagrijnig van. Ja, deze is niet leuk. Pijn. waar lag het probleem? Ja, ik vind dat wij gewoon te weinig eh, creëren vanuit het balbezit wat we hebben uiteindelijk. Dus eh, uiteindelijk gaat het om doep te scoren. En dat hebben we vanavond niet gedaan, dus daar ligt het aan. Ook FC Emmen zorgde voor een verrassing door FC Groningen met 2-0 uit het toernooi te knikkeren. Vandaag zijn er opnieuw bekerwedstrijden, onder meer Ajax FC Utrecht. Het weer op sommige plekken is het mistig en kan je niet zoveel zien, dus pas op als je daar de weg op gaat. In de mist vandaag 5 graden, als de zon doorbreekt een het of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland begint de dag met een kleine wereld. Plaatselijk is het behoorlijk mistig. En vanwege die mist is op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen...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 you find time when you feel who you got on. I'm well inclined to use the light that comes from the learning tree. Yeah, yeah. zitten. We moeten even praten. Gevoel van hoop en samen. Waar heb je dat gelaten? Kan jij dat zien? Weet jij misschien? De lockdown vanaf maart. Ken een paar mooie momenten. Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente. Kan jij dat zien? jij misschien. Voor het puntje aan de horizon ooit te stip, ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees, verschilt met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar. Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? houdt ons op de been. Dus zend ik al mijn liefde naar ja dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardpop dezelfde akkoorden en dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon.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 I wish it was easy. be fine. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de coronabesmettingscijfers omlaag gaan... wil het kabinet begin januari kijken... of de basisscholen iets eerder open kunnen dan 18 januari. Veel partijen hebben grote moeite met de langdurige sluiting van het basisonderwijs. Scholen en kinderopvanglocaties zijn vanaf vandaag dicht. De Nederlandse bevolking blijft de komende 50 jaar groeien, zo voorspelt het CBS. In 2063 wonen hier naar schatting 20 miljoen mensen. Grote brand bij een botenbouwer in het Friese Heeg is onder controle. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft delen van het pand gesloopt om de rookontwikkeling te verminderen. Het weer, het kan mistig zijn. Lokaal is de mist hardnekkig. Maar later breekt de zon steeds vaker door.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 Pouring up, up, up on a leader. If you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I'm. Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da da. skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away.